Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op het Indonesische eiland Bali praten vandaag wereldleiders met elkaar. Er is een belangrijke top van de G20, groep van de rijkste landen ter wereld. De Oekraïense president Zelensky is een van de gastsprekers. Hij zei dat dit het moment is om de oorlog te stoppen. En er was nog een andere opvallende spreker, FIFA-baas Infantino. Met het WK dat over een paar dagen begint... roept hij op tot een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne tijdens het toernooi. Voetbal is eh, much more more than uh, just a sport. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for one month for the duration of the World Cup or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step. Het WK begint aankomende zondag. De FIFA hoopt dus dat een wapenstilstand tijdens het toernooi een eerste stap kan zijn naar vrede tussen Oekraïne en Rusland. De politie is blij dat er een landelijk lachgasverbod komt. Gisteren werd dat aangekondigd door het kabinet per 1 januari. Volgens de politie gebeuren er veel ongelukken waarbij lachgas in het spel is. En dan kunnen ze overlast van mensen met een ballonnetje nu echt aanpakken. Het lijkt iets beter te gaan met het personeelstekort. Voor het eerst in twee jaar tijd staan er minder vacatures open. In de horeca en in winkels worden minder mensen gezocht. Komt door, voor een deel doordat ondernemers door de stijgende prijzen voorzichtig zijn met nieuw personeel aantrekken door nog wel steeds veel leraren en artsen gezocht. In Urk zijn de meeste mensen jong. De helft van de mensen die daar woont is onder de 25. Daarom krijgt de gemeente daar een bak geld van de overheid. Anderhalf miljoen. Want er zijn geregeld problemen juist met groepen jongeren. En dus kunnen ze het geld goed gebruiken, zegt de burgemeester. Wij gaan de middelen die we nu hebben besteden aan plannen die we kunnen maken om een, een omgeving te creëren voor jongeren waar ze eh, daadwerkelijk goed in kunnen gedijen. We gaan kijken van, joh, hebben wij voldoende uitgaansgelegenheden op Urk? Zijn die divers genoeg? Kun je op Urk veilig uitgaan? Dat soort zaken gaan we aanpakken, samen met de jongeren. Vooral tijdens de coronacrisis kwamen jongeren uit Urk geregeld in het nieuws. Bijvoorbeeld toen een testlocatie van de GGD werd vernieuwd. Met het geld wil de burgemeester ervoor zorgen dat Urk een fijne plek wordt voor jonge mensen. Het weer, veel bewolking, af en toe wat motregen. Later vandaag droog en zonnig. Maar het einde van de dag komt er opnieuw regen aan. Het wordt 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB een erg drukke ochtendspits. Het hoogtepunt is inmiddels achter de rug, maar er staat nog steeds bijvoorbeeld veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en naar de vesting. 13 kilometer stilstaan, eh, twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk en dat duurt waarschijnlijk nog een half uur eer dat de weg helemaal vrij is. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Maarsen en Koude nog wel 15 kilometer file en een half uur vertraging. 10 kilometer langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopende. De Hoek en de Nieuwe Meer. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Buitenveldert 8 kilometer langzaam rijden. 2 kilometer file op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot. Op de N201 richting Hoofddorp. Bij de N196 3 kilometer file. Op de N232 Haarlem Amstelveen staat tussen de A9 of staat bij de A9 3 kilometer file. Op de N236 Hilversum Weesp tussen Nederrostenberg en Driemond 2 kilometer file.